na de aardbeving van vorige week... De schattingen van het totaal aantal doden lopen uiteen van 100.000 tot 200.000. Voodoo-priesters in Haiti zijn kritisch over de anonieme massagraven. Veel Haitianen geloven in voodoo en vinden massagraven ontheiliging van de doden. Maar volgens de regering is het de beste manier om de ontbindende lijken zo snel mogelijk te begraven. De hulpverlening in Haiti verloopt nog steeds moeizaam. Veel reddingsoperaties worden gehinderd door plunderingen. Op 25 januari komen donorlanden in Montreal bijeen om te praten over de wederopbouw van Haiti... De Amerikaanse minister Clinton en de premier van Haiti willen de conferentie bijwonen. In Nederland wordt donderdag op Radio en TV een inzamelingsactie gehouden voor de slachtoffers van de aardbeving. Bijna twee derde van de studenten heeft hun OV-chipkaart nog niet opgeladen en ze hebben nog maar twee weken om dat te doen. De informatiebeheergroep, de studentenvakbond en het bedrijf achter de chipkaart beginnen daarom de komende dag een campagne op stations. Studenten hebben hun chipkaart voor de kerst thuisgestuurd gekregen en moeten hem activeren bij een oplaadpunt. Tot nu toe heeft pas een derde van de studenten dat gedaan. De vrees is dat er lange wachtrijen bij de automaten ontstaan als studenten tot het laatst wachten met opladen. Promotieteams op stations gaan studenten aansporen om hun kaart snel te activeren. Vanaf 31 januari kunnen studenten alleen nog met een chipkaart reizen in het openbaar vervoer. Er komt een tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Oekraïne. Geen van de kandidaten heeft 50% van de stemmen gekregen. De strijd gaat tussen oppositieleider Viktor Yanukovych en premier Julia Timoshenko. Volgens een exit poll kreeg Yanukovych ruim 31% van de stemmen tegen 27% voor Timoshenko.